Zo te zien gaat het eh, heerlijk met eh, de strandtent op dit moment. Ze hebben een eh, ludieke actie, lees ik hier op de kabelkrant van ZFM. Dat ze voor de mensen die tussen 6 en 8 komen... gewoon hun parkeergeld terug kunnen krijgen. En zo hopen ze gewoon meer mensen te trekken. Ja, men snijdt aan twee kanten. De gemeente wil graag geld hebben erbij... En eh, de strandtenten willen graag mensen erbij hebben. Ja, dan moet je toch wat verzinnen. En eh, ik hoop van harte dat, eh, dat dit voor hun gaat werken. is ook weer zo'n vergeten artiest. Je hoort hem jammer genoeg haast niet meer op de radio. Boskeks, Hard of Mine. En eh, we hebben hem vanavond al veel eerder gedraaid. Maar we gaan het weer doen. En eh, dat is onze vriend Donald Fagan met IGI. a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night magic seemed to whisper and hush. You know, the summer light seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, oh, my love? Can I just make some more romance with you? make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time sure you just train. dit is weer een van de hand van de oude meester. Van Morrison met Moondance. Eh, ja, de jaren 60, 70, 80, 90 hebben toch wel heel veel verschillende soorten muziek eh, voortgebracht. Eh, er zijn een heleboel mensen waar je gewoon helemaal niets meer van hoort. Nou, wij proberen er wat aan te doen. we laten u weer eens kennis maken met een ander soort muziek. Komt-ie. This is the rhythm of the night. En dit was dan ook weer zo'n gouden Odyssey, Back to My Roots. Kan je die avond nog herinneren dat je naar de stad ging? Dat je naar de disco ging en dat je dan voor de deur stond en dan moest je wachten. Want het zat hartstikke vol. En maar wachten, en maar wachten. En dan was het gewoon waard dat het je binnenkwam. Dat je weer heerlijk warm kon, kon worden. En dan ging je naar de dansvloer en dan zag je een leuke vrouw... en dan dacht je van, oh, en toen hoorde je dit. En dan denk je van, ja, nou gaan we even dansen. thank you ging je samen, ging je de dansvloer ging je af. Zo gaan we eh, fluiten. Gingen we samen de dansvloer af. En dan, eh, ja, dan zei je tegen haar van, eh, ga je mee brommers kijken? En dan ging je naar buiten. En ja hoor, daar stond de vader. wat zei die? You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. touch this. My, my, my, my music hits me so hard. Makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and to hype me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town and I'm known as such. And this is a beat up, uh, you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire. hammer time. Touch this. dit was weer zo'n heerlijk nummer van Shalamar. Eh, ook weer zo'n band uit eh, de jaren 70, 80... Eh, waar je helemaal niets meer van hoort. we zijn alweer in het laatste kwartiertje van het programma aangeland... en we gaan gewoon vrolijk verder. Ja, aan alles eh, komt een eind. We zijn haast aan het einde van dit programma. Eh, ik hoop dat jullie weer eh, heerlijk genoten hebben van de, de verschillende soorten muziek die de revue gepasseerd hebben.